Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Hamas heeft de lichamen van vier dode Israëlische gijzelaars vrijgegeven. In ruil laat Israël de komende uren honderden Palestijnen uit de gevangenissen vrij. De ruil zou eigenlijk zaterdag al gebeuren, maar werd uitgesteld. Israël vond dat Hamas zich niet aan de regels hield. Premier Netanyahu was boos dat de gijzelaars door Hamas op een podium werden gezet... en er een hele show van werd gemaakt. Voorlopig was dit de laatste ruil tussen beide partijen. Een man van 25 uit Tunesië moet levenslang de cel in... voor een mesaanval bij de Notre-Dame in Parijs. Bij de aanslag vijf jaar geleden werden drie kerkgangers doodgestoken... en raakten zeven mensen zwaar gewond. De dader zei tijdens het proces dat hij zich niet meer herinnerde... van wat er die dag is gebeurd, maar bekende wel dat hij het heeft gedaan. En de grote hack bij cryptobeurs Bybit is volgens de FBI het werk van Noord-Korea. Bij de kraak van afgelopen vrijdag werd anderhalf miljard dollar aan digitaal geld gestolen. De grootste diefstal ooit in de crypto-industrie. De FBI gaat ervan uit dat het gestolen geld wordt witgewassen. Op Bybit wordt dagelijks voor 36 miljard dollar aan crypto verhandeld. En Go Ahead Eagles heeft enorm gestund gisteravond in de halve finale van de KNVB-beker. De ploeg uit Deventer versloeg PSV tegen alle verwachtingen in. Na 25 minuten kwam Go Ahead op voorsprong. Het is eh, Dean James met twee armen de lucht in. Die komt nu met eh, de hoekschop, die komt bij de tweede paal en die wordt gekopt en die zit erin. Daar is hij, Joris Kramer of Gerrit Nauber. Het is uh, Nauber die het doet. Oh, heeft goede bal. En daar is de 0-2. Daar is de 0-2. Wat een schitterend uitgevoerde counter van Go Ahead zegt. Zo is de aanval bij PSV. En in een eh, tiental seconden zijn ze aan de overkant. En in het uitvak weten ze niet wat ze meemaken. Na 26 minuten 0-2. Ja, en die twee doelpunten vielen in nog geen drie minuten tijd. In de tweede helft scoorde PSV'er Perisic nog wel via een penalty. 2-1 werd het dus. Na vanavond weten we tegen wie Go Ahead Eagles het opneemt in de finale. Dat wordt AZ of Heracles. Krijg je het weer nog. Vanochtend een beetje van alles wat. Af en toe grijs en buien, maar tussendoor ook opklaringen met zon.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 Gisteren droeg Hamas vier gedode Israëlische gijzelaars over aan Israël. Het aantal huurwoningen van particuliere verhuurders is in een jaar tijd fors gedaald, dat meldt het kadaster. In totaal werden vorig jaar 18.000 van die huizen verkocht. Meta, het moederbedrijf van Facebook, Instagram en WhatsApp... zegt dat een probleem is opgelost waardoor gebruikers van Instagram... allerlei gewelddadige en expliciete beelden te zien kregen. Dan het weer, een afwisseling van zon en regen bij ongeveer 8 graden. you fill my life with laughter. You can make it better.